Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier gemeenten willen niet langer dat asielzoekers voorrang krijgen... bij de toewijzing van huurwoningen. En in 26 andere gemeenten is daar discussie over, meldt de Volkskrant. Sinds vorig jaar zijn gemeenten niet meer verplicht om asielzoekers met een verblijfsstatus voorrang te geven. Castricum kondigde in september al aan daarmee te stoppen. En ook Medemblik, Stichtse Vecht en Westland zijn dat van plan. Volgens de gemeenten is de regeling vooral slecht uit te leggen aan jongeren die al jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning. In het centrum van Utrecht heeft een automobilist vanochtend vroeg een ravage veroorzaakt. De bestuurder ramde drie geparkeerde auto's die zwaar beschadigd raakten en rende daarna weg. De Utrechtse politie heeft de automobilist nog niet teruggevonden. Mogelijk was er ook een bijrijder, de rechtervoordeur van de auto stond ook open. De laatste patiënten die in het failliete MC Slotervaart in Amsterdam liggen... worden vandaag met enkele tientallen ambulances overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Alle opgenomen patiënten moeten vanmiddag om drie uur weg zijn. De polykliniek blijft nog een paar weken open. Zorgverzekeraars hebben daarvoor een lening beschikbaar gesteld. De sluiting van het MC Charlottevaart betekent ook veel onzekerheid voor de bijna 1100 medewerkers. De MC IJsselmeer ziekenhuizen in Flevoland zijn ook failliet, maar blijven vooralsnog open. Op het Brusselse vliegveld Saventem zijn vanochtend opnieuw vluchten geannuleerd... door een spontane staking bij bagagebedrijf Avia Partner. Volgens de luchthaven zijn inmiddels zeker 17 vluchten geschrapt. Vooral van Ryanair en TUI. Gisteravond werd er ook al gestaakt. En daardoor moesten honderden reizigers de nacht doorbrengen op het vliegveld. Personeel van Avia Partner legt het werk neer...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 It's getting me so that she is leaving on a jet plane. Way down the 106.9. Dit is ZFM. another day. to find that truth within me. Accept the fact that I love you, my blue eternity. And I hear they say, yeah.